wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Femke met het NOS Journaal. Het gerechtshof heeft een claim afgewezen van profvoetballers. Ze wilden op basis van het portretrecht een aandeel van de opbrengst van de mediarechten van wedstrijden. Volgens het Hof in Amsterdam betekent het feit dat sportwedstrijden op tv worden uitgezonden... niet automatisch dat spelers aanspraak kunnen maken op een extra vergoeding. Minister Plasterk stelt 4,6 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten voor het bestrijden van fraude met toeslagen. D66 had de minister naar de Kamer geroepen vanwege een reportage van RTL. Daarin werd gesteld dat er in Nederland op grote schaal met toeslagen wordt gesjoemeld. Volgens Plasterk is fraude van alle tijden en doet het kabinet er alles aan om het probleem te bestrijden. De Surinaamse staatstelevisie STVS heeft gisteravond een uitzending van het Jeugdjournaal gestopt. Daarin werd verslag gedaan van de herdenking van de decembermoorden. Volgens de directeur van STVS moet de staatszender alles eerst bekijken voordat het de uitzending ingaat en dat was deze keer niet gebeurd. De hoofdredacteur vindt dat er niets in het programma aanwezig was dat de abrupte onderbreking rechtvaardigde en zijn er geen afspraken gemaakt over een screening vooraf. In Johannesburg is Nelson Mandela herdacht. In het stadion, dat door de regen niet vol was, zaten tientallen wereldleiders. Er waren toespraken van onder andere president Obama, VN-topman Ban Ki-moon en de president van India. President Zuma werd door veel mensen met boegeroep ontvangen. Zuma is niet populair, onder meer door berichten over corruptie. Tientallen miljoenen gegevens over planten en dieren komen binnenkort digitaal beschikbaar voor een groot publiek. Museum Naturalis in Leiden heeft daarover een akkoord gesloten met natuurhistorische musea in Londen, Parijs, Brussel, Kopenhagen en Berlijn. De collecties zijn nu alleen beschikbaar voor de musea zelf. Het weer. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af tot rond het vriespunt. En tot en met donderdag houden we het droog, rustig weer en veel zon. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In het hele land staan 60 files, goed voor 225 kilometer. De wat langere files in de Randstad staan onder meer op de A1 in de richting Amsterdam. Daar staat tussen Gooimeer en Muiderslot 5 kilometer. A4 richting Den Haag tussen Kloopend Prins Klausplein en Den Haag-Zuid 6. A9 richting Alkmaar tussen Kloopend Holendrecht en Aalsmeer 9 kilometer na een ongeluk. Bij Aalsmeer zijn twee rijstroken dicht. Op de ring Amsterdam de A10 tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 7. En tussen Oostdorp en Duivendrecht 9 kilometer door een ongeluk. En daar zijn twee rijstoken dicht. A12 richting Den Haag tussen Brug en Zevenhuizen 7. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Noord 10 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 5 kilometer. Bij Vaanplein eh, is de ook dicht door een ongeluk. A16 richting Rotterdam. Voor het knooppunt 6 kilometer op de parallelrijbaan. A27 Utrecht richting Almere. Tussen knooppunt Rijnsweert en Beeldhoven 5. En op de rijbaan richting Utrecht staat ook beeld bij Beeldhoven 5 kilometer. En verderop staat voor knooppunt Rijnsweert ook 5 kilometer. Dat komt door een pechgeval. Daardoor is bij Klopendrijnsweer de linkerreis ook dicht. En op de A28 naar Utrecht, daar staat tussen afrit Den Dolder en Klopendrijnsweer 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.